schone jonkvrouw, schenk mij je hand. Wilt gij een ridder van platteland? Wij zoeken samen de ooievaar, jouw koene ridder staat altijd klaar. Een middeleeuws verhaal, geschreven in de boeken. Een arme jonge man, die naar een vrouw ging zoeken. Hij kwam in een kasteel, waar rijkdom was en lusten. Daar stond zijn droomprinses schone jonkvrouw, schenk mij je hand. Wilt gij een reden van platteland? Wij zoeken samen de ooievaar, jouw koene reden staat altijd klaar. Hij vroeg haar toen ten dans. Hij was nog onervaren, de jongheer stond perplex. Zijn eer was in gevaren, de handschoen werd gegooid. Daar stond hij dan te kijken, kiesabel of pistool. Dat geldt voor armen en rijken schone jonkvrouw, schenk mij je hand. Wilt gij een ridder van platteland? Wij zoeken samen de ooievaar, jouw koene ridder staat altijd klaar. Het werd een trieste dag, het was niet te vermijden. De jonkvrouw snikte zacht, de kogels troffen beiden. Wat is nou de moraal? Twee liefdes geen genade, en hoe men dat ook ziet, het blijft een sneeuw schone jonkvrouw, schenk mij je hand. Wilt gij een ridder van platteland? Wij zoeken samen de ooievaar, jouw koene ridder staat altijd klaar.